uur. Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS 3. Mona Keizer van de BBB wordt waarschijnlijk de nieuwe woonminister in het eerste kabinet Schoof. Ook is ze in de running om vicepremier te worden, bevestigt ze net zelf aan De Telegraaf. En ik ben eh, de beoogd eh, kandidaat voor volkshuisvesting eh, en ordening, zoals dat heet. Ja, en u bent ook geprolongeerd tot vicepremier, begreep ik. bent u tevreden met die, met die post? Ik ben wel de beoogd kandidaat daarvoor. Ja, en het is natuurlijk een buitengewone eer dat ik namens de WBB dat mag gaan doen. Ja, volkshuisvesting en ruimtelijke ordening is een van de nieuwe ministeries. En ook komt er een ministerie van asiel en migratie en een van klimaat en groene groei. En wie daar de ministers van worden, dat horen we later. De nabestaanden van Peter R. de Vries zijn tevreden met de uitspraak van de rechtbank. Die veroordeelde de drie mannen achter de moord op de misdaadverslaggever tot 28 jaar cel. Zoon Royce de Vries is er niet boos omdat ze geen levenslang hebben gekregen. Ik ga nu ook niet in mijn, in mijn kussen lopen bijten dat het 28 eh, jaar is in plaats van 30 jaar of levenslang. Feit is dat er vandaag gewoon een veroordeling eh, eh, is gekomen en dat er ook forse straffen zijn opgelegd. En dat is voor mij nu even het belangrijkste. het Openbaar Ministerie overweegt nog wel in hoger beroep te gaan omdat er dus geen levenslang is opgelegd. De politie doet onderzoek naar een banga-lijst die rondgaat op een middelbare school in Utrecht. In een appgroep van een 5VWO-klas is een powerpoint rondgestuurd met namen en foto's van leerlingen. Met daarbij ook opmerkingen over hun uiterlijk en hoe goed ze zijn in bed. Het politieonderzoek richt zich op de makers en de verspreiders van die lijst. En dan nog slecht nieuws voor patat- en chipsliefhebbers. Want de kans is groot dat aardappelen duurder gaan worden. Door alle regen van de afgelopen tijd zullen veel piepers verzuipen. En het is echt één en al bagger nu, vertelt deze boer. Je heeft het niet gered is definitief eh, afgeschreven. Ik denk dat wij eh, in totaal op ons bedrijf denk ik 20% ongeveer verzopen. Ik heb dit nog nooit eerder meegemaakt. Eh, dat, je, dat je in het plantseizoen, vlak na het planten, al zoveel water krijgt. En ook daarvoor al zoveel water hebt gekregen. Ja, een deel zit dus nog niet eens in de grond, maar die hogere prijs zit er dus dik in. Met weer dan nog, nu nog af en toe pittige buien met onweer. Maar in de loop van vanmiddag klaart het op. Gaan we de zon wat vaker zien. En het blijft een graad of 15. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door een ongeluk nu viel op de A4 Amsterdam richting Den Haag.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 <laughs> Bring this back with a lot of devotion. bass I'm giving you, yeah. Uh, check out the sound, come on, uh, check out the bass. Now put your hands up high, bring this back with a lot of devotion.